Blijkt uit de arbeidsmarktmonitor van uitzendorganisatie Manpower. Volgens Manpower hebben werkgevers tijdens de economische krimp lang gewacht met het verminderen van hun personeelsbestand. Maar nu is de rekker voor steeds meer werkgevers uit. Daarom trekken ze tijdens het beginnende economisch herstel geen nieuw personeel aan, maar verhogen ze de productiviteit per werknemer. Vooral bij productiebedrijven gaan banen verloren. In de transportsector komen juist weer meer banen. Minister Donner houdt vast aan zijn standpunt dat het salaris van oudere werknemers te hoog is. Hij zei gisteren dat ouderen in Nederland relatief duur zijn, omdat het loon hier lang meestijgt met de dienstjaren. Er kwam veel kritiek op, ook van de regeringspartijen. Maar Donald blijft erbij dat ouderen makkelijker aan het werk komen als het salaris minder lang meegroeit, zoals in Scandinavische landen. In Parijs is een fles cognac geveild voor 25.000 euro. Hij komt uit 1788 en is daarmee waarschijnlijk de oudste fles cognac ter wereld. De fles is ter veiling aangeboden door La Tour d'Argent, een van de beroemdste restaurants van Parijs. Dat wil in totaal 18.000 flessen wijn uit de eigen collectie verkopen. om moet meer dan een miljoen euro opleveren, bestemd voor een goed doel en voor de renovatie van het restaurant. De 25.000 euro voor de cognac is neergeteld door een Franse internetondernemer. De man van 38 zegt dat hij rustig van de eeuwenoude wijn wil gaan genieten, samen met wat vrienden. Dick Advocaat mag van de Belgische Voetbalbond aan de slag als trainer van AZ. De bond wil wel een financiële compensatie. Advocaat begon in oktober als bondscoach van België. In zijn contract staat dat hij tot het eind van het seizoen aan de slag mag als trainer bij een andere club...